Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij een explosie en brand in een bedrijf in Wiegen zijn zeven gewonden gevallen. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en één van hen is zwaar gewond. De drie anderen hadden rook ingeademd. De explosie was in de spuiterij van een bedrijf in Wiegen dat opleggers voor vrachtwagens maakt. Waardoor die ontploffing is veroorzaakt is nog niet bekend. De Nederlandse ambassadeur in Pakistan is gewond geraakt bij een helikopterongeluk. Bij het incident in het noorden van Pakistan vielen zes doden. Ambassadeur De Vink was met een aantal andere ambassadeurs op weg naar een ontwikkelingsproject. Toen het toestel wilde landen stortte het door nog onbekende oorzaak neer. De leider van de Labour-partij in Groot-Brittannië, Ed Miliband, maakt vandaag nog zijn aftreden bekend, meldt de BBC. Zijn partij heeft stevig verloren bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Labour verloor vooral in Schotland en Wales. De liberaal-democraten van Nick Clegg deden het nog slechter. De partij houdt in het parlement nog maar zes zetels over. Premier Cameron en zijn conservatieven zijn de grote winnaars. De partij krijgt volgens een voorspelling van de BBC genoeg zetels om zonder andere partijen te kunnen regeren. Warenhuis VND verwacht op zijn vroegst in 2017 weer winst te maken. Dat heeft de nieuwe topman van het bedrijf gezegd bij de presentatie van zijn plannen. Het warenhuis gaat zich meer richten op damesmode. In de winkels komt er meer ruimte tussen de schappen en filiaalleiders krijgen meer mogelijkheden om lokale producten in te kopen. En ook wordt het merk Laplace vaker ingezet, bijvoorbeeld op kookgerei. De wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse wordt gespeeld op maandagavond 11 mei. duel stond eigenlijk voor komende zondagmiddag op het programma. Maar burgemeester Abu Taleb van Rotterdam besloot vanwege werkonderbrekingen bij de politie de wedstrijd te annuleren. Ook FC Groningen-Pek Zwolle is doelwit van politieacties, maar die wedstrijd gaat komende zondag wel gewoon door.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 Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 4 kilometer. De brug heeft daar even open gestaan. Veel langer is de file richting Amsterdam tussen Naarden en Knopen Diemen. Daar staat 8 kilometer door een spoedreparatie. De wisselstrook is daardoor ook dicht. Op de A9 staat de brug ook eventjes open. En daar, dat levert bij Knopen Velzen 4 kilometer file op richting Alkmaar. En ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knopen Rotterpolderplein 2 kilometer file.